Ben het wel met het NOS journaal. De vijf Waddeneilanden zijn fel tegen een windmolenpark voor de kust van Ameland en Schiermonnikoog. Dat staat in een brief die de burgemeesters van alle vijf de eilanden hebben geschreven aan minister Kamp van Economische Zaken. Volgens de burgemeesters komen op zo'n drie kilometer uit de kust ongeveer 150 windmolens en wordt het park zo'n zes kilometer breed. Een bos van masten dat zelfs vanaf het vasteland te zien is met allemaal knipperende lampjes zodat het s'nachts net een disco is. Het park is volgens de eilanden in strijd met afspraken in het kader van de Werelderfgoedlijst waarop de staan. Politie en inlichtingendiensten houden er rekening mee dat in maart honderden extreemlinkse demonstranten naar Den Haag komen tijdens de NSS, de top over bestrijding van nucleair terrorisme. Alle verloven zijn ingetrokken. Er worden in het World Forum in Den Haag veel wereldleiders verwacht, onder wie president Obama, president Poetin en bondskanselier Merkel. Het is de grootste veiligheidsoperatie uit de Nederlandse geschiedenis. Oud-burgemeester Offermans van Meersen is veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur... omdat hij informatie kreeg over de sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester van Roermond. Die informatie kreeg Offermans van zijn VVD-partijgenoot Jos van Rij, oud-wethouder in Roermond. Volgens de rechtbank kregen andere kandidaten voor de burgemeesterspost geen gelijke kans... en beschadigde Offermans het vertrouwen in de overheid. Marco Borsato ligt na zijn TIA van gisteren nog in het ziekenhuis. Hij mag waarschijnlijk deze week nog naar huis, maar hij moet nog wel rust houden. Zijn concertreeks Duizend Spiegels, die in april van start gaat, gaat vooralsnog door. Vanuit het ziekenhuis laat Borsato weten dat hij ergens geschrokken, maar dat hij overweldigd is door de vele reacties. Gisteravond werd de zanger getroffen door een TIA, een lichte beroerte. Het weer nevelig, periode met regen. In het noordoosten mogelijk natte sneeuw. In Groningen gaat het in de loop van de nacht vriezen. Morgen vrijwel droog met soms zon. En net als vandaag tussen 1 en 7 graden. In het weekend enige tijd regen met in het noorden en oosten mogelijk sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan de langste files op de A1 vanaf Amsterdam naar Amersfoort bij Bunschoten 6. Op de A6 Muiden-Lelystad voor Lelystad 5 kilometer. Op de A7 Zaandam-Horen in beide richtingen bij Zaandijk vielen na een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. A13 Rotterdam-Den Haag voor Delft, 9 kilometer vanaf knooppunt Kleinpolderplein. A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt de Brechtseplein 6 kilometer, zowel op de hoofd- als op de parallelbaan. A20 naar Gouda bij Moordrecht 6 en de A27 Utrecht-Gorkum bij Lexmond 5 kilometer.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 Blijf een piraat die zich niet aan het land kan binden. Samen met mijn hart heb ik de schat begraven. Maar waar de kaart is, begin ik maar te vragen. Een rood kruis en de weg naar huis. Ik ben zo dichtbij en zo ver van huis.